1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De twee grootste pensioenfondsen van Nederland staan er iets beter voor. APP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn, samen goed voor 6 miljoen pensioenen... zagen vorige maand de dekkingsgraad licht stijgen. Dat kwam door de iets oplopende rente en de beurskoersen. Nog steeds waarschuwen meerdere fondsen voor pensioenverlagingen onder de huidige regels. Dat zou het gevolg zijn van de extreem lage rentes. Maar in Den Haag lekte deze week uit dat minister Koolmees bezig is met plannen om verlaging van de pensioenen te voorkomen. Het kabinet moet daarover nog beslissen. Het waterpeil in Venetië stijgt weer en de autoriteiten verwachten dat het waterpeil vandaag piekt op 1,60 meter boven zeeniveau. De burgemeester heeft de politie opdracht gegeven het beroemde San Marcoplein af te sluiten. Daar komt het water tot kniehoogte. Panden in de stad raken beschadigd door het hoge water... en de overspoelde wc's en riolering veroorzaken een onhygiënische situatie. De Italiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen... en heeft 20 miljoen euro beloofd om de ernstigste schade te repareren. Kick-out Zwarte Piet gaat morgen bij de Sinterklaasintocht in Den Haag... niet demonstreren langs de route van de rijtour. De actiegroep zegt dat vanwege de veiligheid is gekozen voor een andere plek. Aanleiding is de gewelddadige verstoring van een bijeenkomst vorige week vrijdag. Het Openbaar Ministerie heeft 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist... tegen Bekir E. voor de moord op de 16-jarige scholier Humera. Het meisje was zijn ex-vriendin. Ze werd in december vorig jaar doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. Volgens de OM is er sprake van moord... omdat de verdachte van plan zou zijn geweest om haar te doden. De man die gisteren op het station van Eindhoven werd aangehouden... wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident vorige maand in Dordrecht. Daarbij raakte een jongen van 17 ernstig gewond. De verdachte werd aangehouden in de trein in Rotterdam... door zwaar bewapende agenten. Het weer. Het blijft bijna overal droog en het wordt een graad of 6. Door een stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. In het weekend bewolkt en af en toe een bui en dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staan op dit moment geen files. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers.